Dat heeft het internationaal atoomagentschap gemeld. In de omgeving van de centrale in het noordoosten van Japan was een verhoogde radioactiviteit gemeten. Volgens de eigenaar van de kerncentrale was er met de reactoren niets aan de hand. Experts denken nu dat de gemeente straling door de wind meegevoerd is vanuit het zuiden. Daar staan de centrales Fukushima 1 en 2. In een van de reactoren daar is een explosie geweest en er zijn radioactieve stoffen vrijgekomen. Het stralingsniveau is er nu hoger dan het wettelijk toegestane maximum. Volgens de regering is er geen direct gevaar voor de volksgezondheid. Voor de zekerheid zijn in een straal van 20 kilometer van Fukushima 200.000 mensen geëvacueerd. De problemen zijn ontstaan na de aardbeving in Japan. De gevechten in Libië tussen troepen van kolonel Gaddafi en de opstandelingen concentreren zich rond de oliestad Brega. Het leger is de afgelopen dag opgerukt naar het oosten waar de opstandelingen zitten. Gaddafi's troepen zeggen dat ze de afgelopen dag Brega hebben ingenomen. Maar de opstandelingen zeggen dat ze na het vallen van de avond de stad opnieuw onder controle hebben gebracht. Gaddafi is sterk afhankelijk van luchtaanvallen en aanvallen vanaf marineschepen. Het gebied dat hij daarmee overdag in handen krijgt is s'nachts moeilijk te verdedigen. De belangstelling voor de vrijwilligersactie Nederland Doet is dit jaar twee keer zo groot als vorig jaar. Volgens het Oranje Fonds gaan komend weekend 300.000 mensen aan de slag met allerhande klussen. Met name het aantal jongeren dat zich heeft aangemeld is opvallend gegroeid, zegt het fonds. In bijna alle gemeenten is wel iets te doen. Vrijwilligers doen onder meer praktisch werk als tuinklussen, schoonmaak en schilderwerk.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 tender you've been crying. Zoals je daar nu zit met betrouwde ogen. Wat is er mis? Wat kan ik voor je doen?